you. Ze was jong en zo mooi als de mooiste orchidee. En aan boord in mijn kooi vaart haar beeld met me mee. Want mijn schuit voer weer uit en het afscheid was zwaar. Maar mijn schip brengt me ook weer bij haar bliksem van die droog je tranen vleer. Eer de rozen zijn verweld, ben ik bij je terug. Bloesem van Tahiti, heb aan jou gedacht. Want ik weet dat als ik kom, jij dan op me wacht. Je was mooi, maar je keek zo bedroefd toen ik moest gaan. Je gezicht scheen zo bleek, in je ogen blonk een traan. En ik hoor nog de woorden die jij zachtjes zei. Kom terug naar Tahiti, naar mij. In Tahiti droog je traan en Eer de rozen zijn verweld, ben ik bij je terug. Bloesem van Tahiti, heb aan jou gedaan. Want ik weet dat als ik kom, jij dan ook. if keer, pak me nog een keer. Janus, Janus, pak me nog een keer. Als je het nou niet doet, dan kan je het niet meer. Janus, Janus, pak me nog een keer. Ik kijk in het stadje niet meer naar een schatje. Voor Sonja doe ik al heb haar bewezen hoe trouw ik kan wezen. Voor Sonja doe ik alles. Mooi was het bij Ria, Sofia en Mia, maar duizendmaal zo mooi. Is het bij Sonja, enkel bij Sonja, oh als je Sonja zag, heus dan begreep je het op slag. Help haar met koken, met afwas en stoken. Voor Sonja doe ik alles. Draag heel tevreden de emmer beneden. Voor Sonja doe ik alles. Mooi was bij Ria, Sofia en Mia, maar duizendmaal zo mooi is het bij Sonja, enkel bij Sonja. Oh, als je Sonja zag, heus dan wat je het op slag. Ik spaar al mijn ping en ik koop straks twee ringen. Voor Sonja doe ik alles. Om haar te houden zal ik zelfs gaan trouwen. Voor Sonja doe ik alles mooi was bij Ria, Sofia en Mia, maar duizendmaal zo mooi. Is het bij Sonja, enkel bij Sonja, oh als je Sonja zag.